that you've given me. Did you never want? I come to depend on you. I gave you all the love I had in me. And now I find you lied, and I can't believe it's true. Wrapped in our arms, I see you across the street.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 In Cairo hebben demonstranten voor het parlementsgebouw een tweede kamp opgericht. Ze gaan pas weg als president Mubarak is vertrokken. Betogers trokken vanochtend van het Tahrirplein naar het parlementsgebouw. Ze blokkeerden de ingang om te voorkomen dat leden van Mubaraks partij naar binnen gingen. Er zijn militairen opgesteld tussen het tentenkamp en het parlementsgebouw. Volgens vicepresident Suleiman wordt de kans op een staatsgreep elke dag groter. Bij het volksprotest is in het zuiden van het land gisteren een dode gevallen en enkele honderden gewonden. De schade door de brand in Moerdijk komt uit op ruim 41 miljoen euro. Dat heeft de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bekendgemaakt. Volgens waarnemend burgemeester Mans van Moerdijk is Chemiepak, het bedrijf waar de brand woedde, verzekerd. Maar hij verwacht niet dat de verzekering alle schade dekt en sluit niet uit dat Moerdijk nog aanklopt bij het rijkende provincie. Een dierenarts uit de regio Zwolle moet een vrouw ruim 16.000 euro terugbetalen. Het meeste geld had ze betaald voor een sport- en voedingspakket en een lifestyle- en leerpakket voor haar kat, die een gezwel had. De dierenarts deed ook aan handoplegging, maar twee maanden later kreeg het dier alsnog een spuitje om het in te laten slapen. De rechtbank in Zwolle noemt de handoplegging kwakzalverij. De dode vrouw die vrijdag in Limburg langs de A67 werd gevonden... komt volgens de politie uit Lune bij Dortmund en is door geweld om het leven gekomen. Bij de Limburgse politie zijn na een opsporingsbericht 150 tips binnengekomen. Er wordt onder meer gezocht naar de auto van het slachtoffer... in de hoop dat daarin sporen van de dader te vinden zijn. Een oud-directeur van een recyclingbedrijf in Rotterdam is veroordeeld tot 21 maanden. Hij heeft volgens de rechtbank grote partijen koper en nikkel opgekocht en vermengd met legale partijen doorverkocht.